We herdenken hem als een bijzonder mens en een uitstekend rechercheur. Hij was een ambassadeur voor ons korps en het recherchewerk. Staat in een verklaring van het korps Amsterdam-Amsterland. Baantje overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Hij werkte bijna 40 jaar bij de politie in Amsterdam... en deed in zijn werk inspiratie op voor zijn boeken over rechercheur De Kok. Daarvan zijn er miljoenen verkocht. Het personage De Kok met COCK kreeg nog grotere bekendheid door de tv-serie. De eerste uitlopers van orkaan Earl hebben Sint Maarten bereikt. De kern van de orkaan bevindt zich op minder dan 80 kilometer ten noordoosten van het eiland. En de verwachting is dat hij niet dichterbij komt dan een kleine 50 kilometer. Volgens ooggetuigen is er op Sint Maarten al heel veel regen gevallen... en liggen de windsnelheden op dit moment tussen 80 en 120 kilometer per uur. Toch valt, er, valt het tot nu toe mee, zeggen de ooggetuigen. De Belgische preformateur Di Rupo heeft gewaarschuwd dat België in een politieke chaos terechtkomt als de partijen het niet eens worden. Hij vreest dat het land dan in handen valt van speculanten. Tijdens een persconferentie zei Di Rupo verder dat een akkoord binnen handbereik ligt als alle partijen redelijk zijn en niet eenzijdig hun win wil proberen op te leggen. Hij ontmoet de onderhandelaars van de andere partijen vanmiddag nog en hoopt de komende tijd het vertrouwen te herstellen. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een zeldzame stoel van Gerrit Rietveld gekocht. Het is een bijzondere witte versie van de karakteristieke leunstoel van de meubelontwerper uit 1923. De stoel, die in de rood-blauwe uitvoering wereldberoemd is geworden, werd door schrijfster Til Brugman besteld voor een vriendin van haar. De stoel is vanaf oktober een aantal maanden te zien in het Rijksmuseum. In het Centraal Museum in Utrecht, waar dan een grote Rietveld tentoonstelling is. En dan het weer. Vanmiddag minder buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden.